een Klomp met het NOS-journaal. Antidopingagentschap WADA heeft een vernietigend rapport geschreven... over doping in de Russische atletiekwereld. Russische atleten gebruikten op grote schaal doping... en bewijzen werden weggemoffeld. Trainers, bonden en de Russische regering zouden aan het bedrog hebben meegewerkt. Het WADA vindt dat de Russische atletiekbond en atleten moeten worden geschorst... waardoor ze volgend jaar niet aan de Olympische Spelen mogen meedoen. De brand op chemiepark Gemmelot in Geleen is onder controle, meldt veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alleen bewoners van de wijk Lindeheuvel in Geleen wordt geadviseerd nog binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. De 4 tot 5.000 medewerkers van chemiepark Gemmelot die uren vastzaten, worden door de hulpdiensten van het terrein gehaald. Staatssecretaris Dijksma heeft in Parijs haar zorgen overgebracht over de toekomst van Transavia. Het kabinet wil niet dat Air France KLM meer zeggenschap krijgt over Transavia. De luchtvaartmaatschappij is nu voor het grootste deel eigendom van KLM. Volgens verschillende berichten wil de top van Air France KLM het Nederlandse Transavia bij zich voegen, omdat dat efficiënter zou zijn. De zoektocht in Oeganda naar een vermiste Nederlandse studenten is gestaakt. Drie Nederlandse politiemensen die meehielpen zoeken zijn weer terug in Nederland. De studentengeneeskunde van 21 verdween eind oktober tijdens een trektocht langs de Nijl. Vermoedelijk is ze in het water gevallen en het slachtoffer geworden van wilde dieren. De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijkheid geeft over het reizen naar Egypte. De tekst op de website van het ministerie roept bij sommige reizigers vragen op. En dat mag niet gebeuren, vinden VVD, D66 en het CDA. Sinds vorige week geldt een negatief reisadvies voor het vliegveld van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere badplaatsen in Egypte kan wel worden gevlogen. Het weer nog bewolkt en wat regen. Dwaait stevig bij een graad of 13. Morgen wat minder wind. Verder is het grijs en miserig. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergasmeer en Muidenberg 9 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 richting Alkmaar 10 kilometer tussen de knooppunten Holendrecht en Batuverdorp. En richting Diemen staat 7 kilometer tussen Oudekerk en de Amstel en knooppunt Diemen. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Watergasmeer 8. En op de A13 richting Rotterdam daar staat 11 kilometer file tussen Knopend Prins Klausplein en de afrit Berken-Roda-Reis. A27 Almere in de richting Utrecht tussen Knopend Eemnes en Bilthoven 6. En verderop in de richting Gorkum, daar staat 8 kilometer file tussen Hagestein en Noordloos.